Als het wordt aangenomen krijgen zo'n 30 miljoen onverzekerde Amerikanen een zorgverzekering. Het zorgplan is het belangrijkste binnenlandse onderwerp van Obama's regeringsprogramma. Het Huis van Afgevaardigden stemde vorige maand in met een andere versie van het plan. Als de Senaat zijn eigen versie goedkeurt, worden beide wetsvoorstellen samengevoegd en opnieuw in beide kamers in stemming gebracht. Het plan kost de Amerikanen de komende tien jaar 570 miljard euro. De Republikeinen vinden dat te duur en er zijn ook democratische senatoren die tegen het plan willen stemmen. Het debat in de Senaat kan nog weken duren. De twee tunnels in de A73 in Limburg zijn definitief open voor het verkeer. Minister Eurlings heeft de Roertunnel en de Zwalmetunnel officieel geopend. De twee tunnels hadden eigenlijk al begin vorig jaar helemaal open moeten gaan... maar dat lukte niet omdat de veiligheidssystemen geregeld op hol sloegen. Daardoor kon de weg alleen open als er permanent één baan dicht bleef... en ook mocht er niet harder worden gereden dan 70. De afgelopen maanden waren de tunnels in de A73 helemaal afgesloten om een heel nieuw veiligheidssysteem af te bouwen en dat te testen. De vertraging van bijna twee jaar heeft minimaal 30 miljoen euro gekost. Het is nog niet duidelijk of de installateur van de systemen daarvoor moet opdraaien of Rijkswaterstaat. De investeringsmaatschappij Dubai World gaat delen van de groep herstructureren. Daaronder is ook de vastgoedtak die bekend werd door de aanleg van de palmeilanden bij Dubai. De investeringsmaatschappij die in een diepe crisis zit hield de afgelopen dagen de effectenbeurzen in de hele wereld in zijn greep... Na de bekendmaking dat de schuld van 26 miljard dollar voorlopig niet wordt afgelost. De aandelenbeurs in New York vierde vanavond op na de bekendmaking in Dubai.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 Come, come, come on in. GFM.